eens zo tegen tuchten, laat voor de spiegel duchten. De oude dat brengt veel gevaar. Hij wil dan onder het zwammen, dit nog een scheiding kammen, met zeven haren gaat dat zwaar. Zo'n vrouw lief bestudeert hem, taxeert hem en fixeert hem, en zegt je wordt een oude en als hij vraagt wat spelen, zegt de vent, maar voor je lelijk diepe mens, ik ken je haat niet meer. Waar zijn toch jaren? Oh, Guus, oh, Guus, uit je jonge jaren. Oh, Guus, oh, u niet niemand had controle als jij. Niemand deed zo gek zo vol als jij. Niemand was zo chic dat ik je zag. En nou zie ik tot mijn grote kans. Oh, mijn lieve Augustijn, alles is waar. Zijn vrouw kon in der woest aan zijn haardos rukken. Die was er eens zo wonderbaar. Als nu die plagen rijpen, waar moet ze dan grijpen? Dat is voor haar het grootste Dus kreeg de het hetgeen zijn vrouw begeerde. Een pruik, pak nog iets te groot stap je later door een windvlaag in het water en haat iedereen die zong en vloog. Waar zijn toch je haren? Altijd, altijd, uit je jonge jaren. Altijd, altijd, niemand had je krullen vallen bij. Niemand een beetje gek wil als jij. Niemand kon zo steppen zoals jij. Niemand liet zo neppen zoals jij. Oh, mijn lieve Augustijn, alles.